Mensen lopen zij aan zij door de straten om op zoek te gaan naar de goedkoopste deals. Ook in de Koverstraat in Amsterdam. Wat vind je van de drukte? Ja, ik vind, niet, ik vind het echt niet chill. Ja, het is wel redelijk druk. En ik denk ook niet echt dat mensen aan de anderhalf meter afstand houden, nee. In Amsterdam geldt daarom één richtingsverkeer in sommige winkelstraten. Ook in Groningen was het hartstikke druk. Daardoor besloot de gemeente om de belangrijkste straat deels af te sluiten. En Maastricht deed eerder vandaag al de oproep om weg te blijven. In Urk mag de politie dit weekend iedereen fouilleren. Een deel van die plaats is aangewezen als risicogebied. Het heeft te maken met de onrust vorig weekend. Jongeren stichten brandjes en hulpdiensten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook in Roosendaal mag de politie fouilleren vanwege de onrust. In Wiegen in Gelderland wordt morgenavond een stille tocht gehouden... voor een man die eerder deze week werd doodgereden door een pakketbezorger. Mensen leggen bloemen op de plek waar het gebeurde. Heel verdrietig, heel heftig. Het was een geliefd persoon hier in de wijk. En wat beviel jou om zo'n daad te doen. De bestuurder van het busje zit vast. Hij zou vlak voor de aanrijding ruzie hebben gekregen met het dodelijke slachtoffer. Waarover is onduidelijk. Over dik een half uur voetballen de vrouw voor het eerst sinds de verloren WK-finale weer tegen Amerika. Toen won Amerika met 2-0 en gingen ze er met de beker vandoor. Maar verslaggever Barbara Barend heeft nu goede moed. Dit Nederlands vrouwenelftal kan van iedereen winnen, ook van Amerika. Want het afgelopen jaar zijn de Oranjevrouwen alleen maar beter geworden. De enige wat wel heel jammer is, de sterspeelster op dit moment van Oranje en ook afgelopen WK Vivianne Miedema is er niet bij. En dat, dat scheelt een hoop. Maar het Nederlands voetbal en en, en, dat is eigenlijk ten opzichte ook van Amerika. Het Nederlands voetbal blijft maar stijgen. Even afwachten dus, al hangt er niets van af, want het is ook een oefenwedstrijd. Om vijf over half zeven wordt er afgetrapt in Breda. Vanavond blijft het droog en het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgen begint grijs en mistig, maar zonniger dan vandaag, graad of 7 dan. En zondag nog zonniger en wel wat kouder.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 Oud-premier Schotten van Curaçao is weer vrij na ruim twee jaar. Hij zat vast voor corruptie en witwassen op het eiland. En in Nieuwegein is bij archeologisch onderzoek een zwaard van 900 jaar oud gevonden. Het is in goede staat. Het middeleeuwse zwaard is bijna 1,20 meter lang en is gemaakt van staal en ijzer. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 2. Morgen begint mistig. Het wordt 5 tot 9 graden. Zeker Ik helemaal gek. Doe nou open. horen jullie dat? Er wordt geklopt. Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal eens even vragen naar zijn naam. U bent dus een man? Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het Of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het dan zeggen? Nou mensen, we zijn weer mee bezig. Ik weet het nu. Moet ik het nog kunnen zeggen? Nou, zeg... Staat niemand meer? Nou ja, zeg. Oh my, I just can't stop looking. The way you move like that across the floor.